te beschermen. De afgelopen dagen waren er diverse aanvallen op vertegenwoordigers van de media, vooral door aanhangers van president Mubarak. Premier Shafiq zegt door de agressie tegen de pers in grote verlegenheid te zijn gebracht. Aan de andere kant maakt ook de Egyptische regering journalisten het werken onmogelijk. Vandaag werd NOS-cameraman Erik Feiten gedwongen het land te verlaten. Hij werd tegengehouden en naar het vliegveld gebracht. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft duizenden boetes uitgedeeld vanwege grootschalige fraude met mest. Veertig mesthandelaren hebben structureel fictieve afnemers opgevoerd, terwijl de mest in werkelijkheid werd gedumpt. De 140 boeren die de mest afnamen hebben ook een boete gekregen, omdat ze de handelaren nooit naar de papieren hebben gevraagd. En dat is wettelijk wel verplicht. Het weer, een krachtige tot stormachtige wind met in het midden en noorden zware windstoten.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 Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry that it didn't work out. I'm moving on. putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo. Solo. I'm feeling like a star. You can't stop my shine. I'm loving cloud nine. My head's in the sky. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo. Solo. Now I'm feeling how I should. Never knew single could feel this good. Oh, star player misunderstood in the game, who knew I would? Oh, so fly, time I spread my wings. Loving myself makes me wanna sing. Oh, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Told me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry, sorry. that it didn't. over now. The pain is gone. I'm putting on my sex. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo. geen leven zonder verdriet. En het komt, en het komt, weet ik zeker. We hebben samen liggen kijken naar de ondergaande zon. En wat we zagen was zo prachtig, ze heeft het best gedaan voor ons. Goedenavond dames en heren, het is 5 uur geweest en dat is het weekend in. Wij zijn Karima en Niels en je luistert naar ZFM. Blijf hangen, vandaag hebben wij Mark van Rijswijk eh, in de uitzending. En we gaan het met hem hebben over de afgelopen transferperiode. Ja, en je hoorde net Jason Derulo met Running Solo, Nio met Closer en Guus Meeuwis met Zeker. En we gaan nu luisteren naar Nick en Simon met Te Jong. Ik wilde gaan, maar zag je staan ik ken je leeftijd, maar je doet volwassen aan. Het is dat ik beter weet, maar jij lijkt ouder. Door de manier hoe jij je kleedt. Ik heb met jou geen doel. Maar dat verandert niks aan wat ik voor je voel. Je mag dan wel een meisje zijn. In plaats van briezen drink je droge witte wijn. Jij leert net de liefde kennen ik had al vader kunnen zijn. Dit kan best mooi beginnen, maar het eindigt toch in pijn. En jij bent vijftien lentes jong. En ik de twintig al voorbij, je bent te jong voor mij, veel te jong voor mij. In een sms noem je mij idool, die je stuurt onder de les op de middelbare school. Mijn hart is heet, mijn hoofd is kil en mijn hart fluistert zinnen die mijn hoofd niet horen wil. Maar ik ben niet van steen en de wetten van de liefde zijn gemeen. Je mag dan wel een meisje zijn, in plaats van briezen drink je droge witte wijn. Jij leert net te liefde had al vader kunnen zijn. Dit kan best mooi beginnen, maar het eindigt toch in pijn. En jij bent vijftien lentes jong, en ik de twintig al voorbij. Je bent te jong voor mij, veel te jong voor mij. your Nooit gezien en nooit gehoord en nooit begrepen. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraapte wonderling. Was er klaar mee? Op een dag toen is hij voor de klas gaan staan. Zet de eerste radio op vol volume aan. Hij riep nog wat, maar dat was echt voor niemand te verstaan haalde iets onder zijn houtje, touwtje, jas vandaan. Niemand vroeg en niemand zag en niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde. Niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand vroeg en niemand zag en niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde. Niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand vroeg, niemand zag. Jordan, ik en Simon met Jong. En eh, nu net Jurk met niemand. Zometeen om half zes hebben wij een interview met Mark van Rijswijk. En we gaat het over, nieuws. Ja, wat er misging met de transfer van, uh, van Dorst naar Ajax. En dan gaan we nu luisteren naar One Republic met All The Right Moves. Komt-ie. never be someone that'll look like you. It don't matter what you say, I know I could never face someone that could sound like you. right now. lunch off a styrofoam tray, Yeah. Trying to be the next rapper coming out the A. Hoping for a record deal to ignore my pain. Yeah. Now let's pretend like I'm on the stage. And when my beat drops, everybody goes insane. Okay. And everybody know my name. Uh-huh. And everywhere I go, people wanna hear me sing. Oh yeah, and I just dropped my new album. On the first week, I did 500,000. Gold in the spring and diamond in the fall. And then the world tour just to top it all off. Ah. And let's like they call me the greatest. Yeah. Selling out arenas with big ass stages. Ow. And everybody loved me and no one ever hated. Hmm. Just try to use imagination.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 Let's pretend like it was all good. Like I didn't live staring in the notebook. Like I did the things that I probably knew I should. But I ain't have neighbors, that's why they call it hood. Yeah, now let's pretend like I ain't got a name. Before they ever call me B.O.B. or AKA Bobby Ray. I'm talking back before the mixtapes, before the videos and the deals and the to fame. Yeah. Before they ever once compared me to Andre. Before I ever got on my space.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 Let's pretend Marshall Mathers never picked up a pen. Let's pretend things would have been no different. Pretend he procrastinated, had no motivation. Pretend he just made excuses that were so paper thin they could blow away with the wind. Marshall, you're never gonna make it. Makes no sense to play the game, there ain't no way that you win. Pretend he just stayed outside all day and played with his friends. Pretend he even had a friend to say was his friend. And it wasn't time to move and schools weren't changing again. He wasn't socially awkward and just strange as a kid. He had a father and his mother wasn't crazy as shit. And he never dreamed he could rip stadiums and just lazy as shit. Fuck a talent show in the gymnasium, bitch. You wanna mount the shit? Quit daydreaming, kid. You need to get your cranium checked. You're thinking like an alien, it just ain't realistic. Now pretend pain just make him angry with this shit. And there was no one he could even name when he's pissed it. And his alarm went off to wake him but he didn't make it to the Rap Olympics. Left through his plane and he missed it. He's gonna have a hard time explaining to Haley and Laney these food stamps and this wick shit. Cause he never risked shit. He hoped and he wished it, but it didn't fall in his lap. So he ain't even here. He pretends that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now. Ja, je hoorde One Republic met All The Right Moves. Daarna hoorde je B.O.B., Eminem en Haley Williams met Airplanes. Ja, en als het goed is hebben we Mark van Rijswijk aan de telefoon. Mark van Rijswijk werd geboren in Runnymede in Engeland op 30 augustus 1979. En is Nederlandse sportverslaggever en voetbalcommentator bij Eredivisie Live. En was onze eerste gast in onze eerste show. Mark, ben je daar? Ja, als goed is wel. Kijk. <laughs> helemaal goed. Goedemiddag, avond, wat het is. Ja, naast nou, een beetje tussenin. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met je? Ja, prima. Ja? Ik ga het voorbereiden voor het weekend, hè. Morgen morgen en eh, overmorgen weer wedstrijden. Dus, eh, eh, welke mag je morgen doen? morgen zit ik bij VVV NAC mhm. en zondag zit ik bij FC Utrecht tegen FC Twente. Leuke wedstrijd. Ja, absoluut. Allebei. Ik ben ook wel weer weer naar VVV. Die, moeten toch, die heeft toch ook weer wat goed te maken na de wat pijnlijke nederlaag bij AZ. Dus, Klopt. Mark, kan je ons vertellen wat er nou misging met de, bij de transfer van Dost? ik denk uiteindelijk dat het te weinig tijd was. Ik denk dat als het allemaal een dag eerder iets beter was gespeeld, dat het dan mm allemaal rond was gekomen. De verhalen zijn nu toch dat op het laatste moment de partijen elkaar heel dicht zijn genaderd. En dat het eigenlijk zelfs zo goed als rond was, maar dat uh, er wat tijd tekort kwam, tijd tekort was om het uiteindelijk rond te maken. Ehm, dus uiteindelijk denk ik dat, uh, ja, misschien is het wel her en der wat onderschat hoe graag Dost weg wilde. Mm uiteindelijk zou het gaan om een verschil tussen, nou, ik geloof 700.000 euro. Normaal gesproken kom je daar wel uit tussen clubs. Als je, eh, zeker in een situatie waarin ook Heerenveen nu zit. Ja. Met een speler die gewoon heel graag weg wil. Normaal gesproken kom je er dan uit. Dus. Ja, en Ajax heeft natuurlijk 26,5 miljoen gevangen van Liverpool dus. Ja, nee, nou goed, dat, en dat heeft Heerenveen, en eh, dat, daarvoor, daarvoor hebben ze het volste, recht mhm. natuurlijk, dat hebben ze mee laten wegen. Jullie hebben 26, miljoen, jullie willen kampioen worden, Jullie hebben een spits nodig. Ja, dan vind ik het prima dat jullie onze speler weg willen halen. Maar dan vragen wij ook wat meer dan we normaal zouden doen. En dan mag je de hoofdbaarhuis betalen natuurlijk. Ja, nou ja, dus, dus dat kan. Ja. En dan kan Heerenveen dat vragen en dan kan eigenlijk het ook afwijzen. Dan kan eigenlijk zeggen van ja goed, dat doen we dus niet. En dan, ja, eh, nou, dan blijft Dost waar hij is. Ja, over Suwa gesproken. Eh, verrassende transfer of niet? Ehm, ik had eerst niet verwacht dat hij alsnog zou gaan. Juist vanwege het feit dat hij toch behoorlijk duur was. Mhm. Ehm, ik had lange tijd nog het idee dat dit soort bedragen niet snel meer zouden worden betaald voor spelers uit de eredivisie. Omdat je toch ziet dat mhm. een hoop spitsen die eh, uit de eredivisie weg zijn gaan en hier vaak hebben gescoord. Ja. Het uiteindelijk minder goed doen mhm. in, eh, in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan Kersman die natuurlijk hier aan de lopende band heeft gescoord. Ja, uiteindelijk in het buitenland heeft hij bij de top eh, gewoon niet gered. Bijvoorbeeld in Chelsea, nou, dat, dat, dat is hmm. het gewoon niet geworden. Alves? Nou, Alves, ja, Alves is wel helemaal een goed voorbeeld. Ja, precies, die scoorde aan, ja, zo makkelijk hier gescoord en in Engeland was het helemaal niks. Nou, en eh, kijk, Huntelaar die heeft uiteindelijk misschien ook hmm. wel te grote stappen gezet. Madrid en, eh, en Milan. En goed, uiteindelijk bij Schalke zal hij wel weer laten zien dat hij het kan. Maar ik had heel lang het gevoel van, nou, ik denk dat ze allemaal wat voorzichtiger zijn geworden. Maar toch, ja, Liverpool is toch ook wel een lichte paniek natuurlijk nu de, eh, Torres zou weggaan, dat was eigenlijk al duidelijk. Ja. Eh, en ja, het gaat gewoon niet goed daar. Dus hadden ze een speler nodig? Nou, ik vind het veel geld voor een speler uit de Eerste Divisie. Dus ik ben, benieuwd of hij het gaat redden. Ja, hij heeft, eh, hij wel gisteren geloof ik gescoord, of eergisteren? Ja, nee, klopt. Hij is debuut meteen. Hij, hij viel in en hij maakte meteen een doelpunt, terwijl hij nog geen wedstrijd had, uh, of geen training had meegemaakt met zijn nieuwe ploeggenoten. En Suarez heeft natuurlijk de kwaliteiten om het te gaan redden. Ja. Eh, dus ik, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd hoe hij het gaat doen. Hij heeft natuurlijk wel als voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld Ruiz en ook een, aantal andere spelers. hij heeft op het WK gepresteerd. Hij heeft op het WK de halve finale. Hij, speelde niet, want toen was hij geschorst. Maar eh, hij heeft op de WK de halve finale gehaald. Dus hij brengt wat meer mee dan de gemiddelde speler uit, de Eredivisie. Ja, die hensbal hè, op de, in de halve Ja, finale. precies. Ja, ja, dus dat, eh, daardoor is hij in ieder geval bekend geworden. <laughs> en weet iedereen wie die is. Maar goed, hij miste daardoor inderdaad wel de, de halve finale. Ik denk dat hij er dus zelf anders over dacht, want daarna ging hij nog bijten. Ja, ja, nou ja uiteindelijk, eh, als hij die hensbal niet had gemaakt, dan waren ze half eruit gelegen. Ja, dat is waar, dat is waar. Ehm, over vanavond gesproken, dan is Ajax tegen de Graafschap. Wat is jouw voorspelling? Dus... <laughs> ja, ik, ik, ga niet eh, voor, voor een hele verrassen. Eh, dat wint Ajax denk ik vrij makkelijk. Want eh, de Graafschap heeft gewoon 29 wedstrijden uit en thuis niet meer gewonnen van Ajax. Ze hebben überhaupt in Amsterdam nog nooit gewonnen van Ajax. Nee, nee dat, dat zal heel moeilijk worden. Maar goed, ik had ook niet verwacht dat ze zouden winnen bij Feyenoord. Maar Feyenoord en Ajax is ook wel weer een groot verschil op dit moment. Dus ik verwacht een vrij makkelijke 3 of 4-0 overwinning voor Ajax eigenlijk. Ja, heeft, uh, Feyenoord heeft zich wel versterkt, hè? Ja, dat, dat Feyenoord heeft zich goed versterkt, denk ik ook. Met name Meeuwers als eh, ervaren kracht erbij op het middenveld. En ook een bepaald type wat Feyenoord nog niet had. Nou, kijk, Larsen heeft de laatste jaren niet veel gescoord. Dus ik kan moeilijk zeggen of hij nou een enorme versterking is. Nou, duidelijk was wel dat ze voorin iets nodig hadden. En dat er wel wat vertrouwen is in Larsson. Dus eh, ja, kwaad zal het lijkt me niet kunnen. Want Feyenoord had gewoon geen scorend vermogen. En eerlijk gezegd hebben ze gewoon een prima ploeg. Ik vind nog steeds dat ook eh, zonder al de spelers die ze nu hebben gehaald... ze in het linkerrijtje zouden moeten kunnen spelen. Maar er is weinig vertrouwen, eigenlijk geen vertrouwen. De, het, loopt mhm. gewoon niet. Eh, misschien dat dit net een impuls kan geven, want Feyenoord... Zeker met de kwaliteit die ze nu hebben. Ik zeg niet dat ze kampioen kunnen worden, maar het linkerrijtje moet echt wel mogelijk zijn. Misschien, missen, ja, heeft ze misschien een beetje tekort aan ervaring. Want het zijn allemaal jonkies. Ja. Nou ja, eh, op zich, die ervaring is er wel. Maar dan vooral achterin. Kijk, ze hebben De Claire, hebben ze als linksback. Vlaar is toch al redelijk ervaren. Hij al een tijdje Van Dijk in het doel. En, en Wijnaldum is weliswaar jong, maar die heeft intussen drie seizoenen in de eredivisie gespeeld. Dus daar mag je niet heel veel van hem verwachten. Maar wel eh, meer dan hij het misschien tot nu toe brengt. En je kan ook in ieder geval niet meer zeggen dat hij onervaren is. Ik bedoel, als je twee, drie seizoenen op het hoogste niveau in mhm. Nederland hebt gespeeld... breng je in ieder geval al iets mee. El Amadi, die dan weg is, maar in het eerste seizoen zelf speelde... hij is niet een hele oude speler. Maar goed, hij speelt al zo lang mee in Nederland bij Twente... en nu weer bij Feyenoord ja dat is toch eigenlijk wel gewoon een ervaren speler. Ja, maar die is ook wel achteruit gegaan hoor, El Amadi. Ja, nou ja, ik bedoel, het was niet meer de El die bij Twente was in ieder geval. Eh, dat kon hij niet meer laten zien, maar dat <laughs> lijkt me eigenlijk het verhaal van iedereen bij Feyenoord. Ja. Landzaat was bij Feyenoord nou niet een, eh, een spelbepalende speler, maar draait bij Twente goed mee. De spelers die bij, bij Feyenoord weggaan, die presteren over het algemeen wat makkelijker buiten de Kuipen. Dus je ja, ook bijvoorbeeld de bij ADO nu met De Rijk, die bij nooit positief opviel en in verdedigers is geworden. Het zaten ook van clubs als Groningen. Dat, zegt, dat zegt eigenlijk wel genoeg. En Larsen is wel sneller als Van Beukering. Ja, dat, eh, ja, nou ja, Van Beukering is fit hoor, maar ja, hij is niet, niet het snelste inderdaad. Dus ik mhm. denk, ik denk ja, Larsen is ook alweer wat ouder, die loopt ook al tegen de 30. ik ben, ik ben benieuwd hoe dat sprint wel tussen die twee gaat. <laughs> ja, misschien helpen ze elkaar wel. Ja, nee, nou, ik bedoel, het is afwachten. Ik weet ook niet precies hoe Ben gaat spelen. Eh, hij heeft natuurlijk nog steeds mhm. Castanjos voor de rest van het seizoen. Al is hij nu dan wat geblesseerd. Uh, ja, goed, dan heb je zo meteen hebben ze Castanjos als Thomason die is weer op het trainingsveld. Als die er weer bij is, heb je Verre, Wijnaldum, Simon, wat gewoon een goede voetballer is. Heb je achterin Vlaar, De Cler. Ja, mhm. Je zou zeggen, daarmee moet je ook van de meeste clubs in de Eredivisie uh, in ieder geval wat tegenstand kunnen bieden. En ook wel eigenlijk wel kunnen winnen. Ja. is trouwens weg aan naar Inter. Eh, van, ja, de, nog van niet. de zomer. Ja, van de zomer. Ja. Ik vind het onverstandig, maar goed. Ja, kijk maar naar de Ook, ook veel te vroeg ja, Drenthe, nou kijk, het punt is, het <laughs> is natuurlijk heel makkelijk gezegd, oh, en ik ben het op zich wel met jullie eens, het lijkt mij ook te mhm. vroeg. Nee, als Real Madrid komt, of ieder, en die zeggen, weet je wat, kom bij ons voetballen en je krijgt een mooi salaris. Ja, zeg maar eens nee. Want je weet, ook, je weet nooit of, eh, of er nog een keer zo'n aanbieding komt. Eriksen uh, van Ajax gaan het wel terug gedaan te hebben, toch? Tegen ja, nee, nou, bijvoorbeeld, eh, er zijn er meer. Bijvoorbeeld Daily Blind, die kon ook naar Arsenal toen hij, toen hij jong was. En die heeft toen gezegd, nee, ik blijf bij Ajax. Ik wil dat voor mij een verstandigere keuze, wat rustiger mm opleiden en zo wat langer blijven. Ja. dat hangt, het hangt van de speler af. Ik Bruma deed het wel, die ging heel jong naar Chelsea. Andere spelers doen het weer niet. Ik zou zeggen dat je eerst, zoals bijvoorbeeld Aflein en Emanuelson hebben gedaan... laten we zeggen vier, vijf seizoenen in de Eredivisie mee moet draaien... en het dan moet gaan proberen, want... Castanjas heeft het nog nergens bewezen eigenlijk. En dan moet hij naar de, de ploeg die meedoet om de Italiaanse titel in de Champions League speelt. ja, maar eh, met zulke concurrenten. Het zal heel moeilijk worden, maar goed. Eh, uiteraard, uiteindelijk is het over het algemeen ook zo dat als je betere spelers om je heen hebt, je ook beter mhm. gaat voetballen. Dus wat dat betreft eh, kan het ook eh, zijn ontwikkeling ten goede komen. En u denkt dat uh, zo'n een afleid gaat maken in het buitenland? Ja, ik weet niet of afleid direct gaat verder dus bij Barcelona, want dat is wel het hoogste niveau, ja, het, ja. het hoogste niveau wat er is. Maar goed, ook daarvoor geldt weer, als, als Barcelona komt en ze willen je hebben, nou, dan ga je, punt. Dus hij heeft groot gelijk dat hij het doet en probeert. en ja, hij heeft in ieder geval de techniek ja. ervoor. En als, als het loopt, dan is hij wel een voetballer die in een goed draaiend elftal mee kan. Ja. En Emmanuelsen, ja, ik denk, ik zou mij niet verbazen als hij het gaat redden. Want hij is natuurlijk multifunctioneel aan die linkerkant. Ja, hij kan overal. Ja, hij kan aan de overal spelen, kan ook als opkomende linksback. Eh, ja, ik denk dat Emanuel echt een goede kans maakt om, eh, om het te redden. Alvarez heeft ook gescoord hebben Barcelona af, ja, Ja, klopt, in de beker. Dus eh, ja, nee, dat, dat dat soort spelers, ik bedoel, zelfs al Red uh, niet bij mhm. Barcelona en belandt op een gegeven moment op de bank, ja, dan staan er echt wel weer andere clubs klaar. Je ziet het aan Drenthe. Juventus wilde hem gewoon <laughs> afgelopen transferperiode hebben. Ik bedoel, ja, is ook niet de kleinste club. Er was ook nog een, een, een gerucht van gaat naar Chelsea. Ja, klopt. En die zouden een verdediger nog, de, nog mhm. erbij willen. Ja, goed, uh, alle, alle geruchten die, <laughs> als alle geruchten bij langs gaat van de afgelopen maand, dan eh, ben je nog wel even bezig. Want <laughs> ook Vertongen, die, die, die zou op een weg zijn. Dan zou eigenlijk Kifu weer terug willen halen. Nou ja, dat, eh, allemaal dat soort verhalen. Ja, er, ging, ehm, er ging zelfs geruchten dat Ajax om... nou, de persconferentie werd wel elk half uur verzet. Ja, klopt. <laughs> dat was echt heel raar. Ik kreeg, kreeg ook vragen over. inderdaad, een persconferentie was om half één s'nachts bij Ajax. Ja. Uiteindelijk was er, was er niks en kwam er niks en vertrok er verder ook niemand. Mhm. Maar goed, ja, dat, dat, hou je erbij. En je ziet de gaat ontwikkelt zich goed. En daar voor hem geldt ook, hij heeft de WK-finale gespeeld. Eh, dus ja, dan val je op. Ja. Maar ik denk dat het voor hem beter is om eh, niet tussen, tussentijds naar Chelsea te gaan. Ja. Ook daar is de concurrentie weer groot en kan die beter het seizoen gewoon afmaken bij de eh, Tot slot, eh, weet jij wie vanavond eigenlijk Ajax tegen, tegen de Graafschap verslaat? <laughs> Qua commentaar, nou, dat kan ik wel even opzoeken. Dus, als jullie nog andere vragen hebben, dan zoek ik, het, zoek ik, het in de tussentijd even op. Ik ben het dus in ieder geval niet. Ik ben... <laughs> Jij zit lekker op de bank te kijken. Ja, ik zeker. Ja, ik ga alleen een beetje zeppen met waarschijnlijk, want het is ook uh, Dortmund tegen Schalke oh, vandaag. Oh, ja, dat is een mooie wedstrijd. Ja, daarom. Dus dat is ook wel een leuke wedstrijd. Dus, eh, maar sowieso Ajax uh, eh, de gaafste mm natuurlijk. Over Schalke gesproken en Huntelaar. Eh, er ging ook geruchten, weer geruchten, dat Huntelaar aan Wolfsburg zou worden verkocht. Ja, klopt. ja, nou, dat heeft Magaat ontkend. Want Huntelaar is meteen naar uh, toegegaan, de trainer van uh, Schalke. Van, klopt dit? En waarom zou je van, van me af willen? En hoe zit dat? Ja. Magaat heeft het ontkend. Uh, ja, het is duidelijk dat zowel bij Schalke als bij Wolfsburg niet loopt tot nu toe. Dat, was niet zoals het zou moeten. Dus het, die kans is aanwezig. Maar ik hoop eerlijk gezegd voor, uh, voor Huntelaar dat hij gewoon kan blijven. En dat hij zich daar nu gewoon eh, eh, kan laten zien. En het ging heel goed. er stond laatst ook ergens dat hij al sinds half november niet had gescoord. Maar ja, mhm. er zit anderhalf maand winterstop bij. Dus ja. het is ook weer niet alsof hij drie maanden lang heeft gevoetbald en niet heeft gescoord. En eh, als je Huntelaar gewoon een heel seizoen zometeen opzet in de Bundesliga, zeker als hij een beetje gewend is, dan maakt hij denk ik iets van 20 doelpunten. Eh, ja. Hij krijgt wel concurrentie van de topspits. Nou, vertel. Garis Theas. Ja, klopt. Ja, ja nee, dat, <laughs> dat, is, eh, dat, dat zal moeilijk worden. Nou, misschien vullen ze elkaar heel goed aan, ik weet het niet. De Griek die als, als aanspeelpunt en, ja, ik, uh, ik, ik, laat, <laughs> me daar maar niet, over, niet over uit. Dus was Leo Driesen. Ik heb even opgezocht. Leo ah. Driesen geeft vandaag commentaar. Leo, gezellig. Maar ik mag wel. Hartelijk bedanken. Ja, nee, natuurlijk. Helemaal goed. En tot de volgende keer. Is goed. Oké, tot ziens. Later. En dan gaan we nu luisteren naar... <laughs> ja. Nou, dag. En gaan we nu luisteren naar Raccoon met Love You More.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 Bob Sinclair met Feel the Love Generation. En Tony Jr. met Lucia. En zometeen direct naar het nieuws en de reclame de files. En later in het programma het regio nieuws. Ja, en dan gaan we nu luisteren naar eh, Bruder Mars met Just The Way You Are.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 Niet alleen op het Tahrirplein in Cairo, maar ook in andere steden zijn honderdduizenden mensen op de been op de dag die door de tegenstanders van president Mubarak is uitgeroepen tot dag van het vertrek. Vooral in Alexandrië en Ismailia is het druk, ook nu in Egypte de avondklok is ingegaan. Over het algemeen verloopt de dag vreedzaam met onder meer optredens van dichters en muzikanten. Er zijn enkele meldingen van ongeregeldheden tussen Mubarak-aanhangers en zijn tegenstanders, maar het massaal aanwezige leger heeft nauwelijks ingegrepen. Wel zijn volgens de tv-zender Al Jazeera enkele Mubarak-aanhangers opgepakt. De leiders van de Europese Unie roepen op tot de vorming van een overgangsregering in Egypte, die op een brede basis steunt. En die overgang moet nu beginnen, staat in een verklaring die op de EU-topconferentie in Brussel is opgesteld. Aan de wensen van het volk moet tegemoet worden gekomen met hervormingen, niet met onderdrukking, aldus de EU. De